Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Rode Kruis plaatst 10 tenten op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. In totaal kunnen daarin 40 asielzoekers de nacht doorbrengen. In Ter Apel, waar asielzoekers zich moeten aanmelden voordat ze naar andere AZC's worden gebracht... is al tijden sprake van een tekort aan bedden. Regelmatig moeten asielzoekers daarom op stoelen slapen. Gemeenten moeten wettelijk verplicht worden om kansrijke asielzoekers op te vangen. Ze moeten daar dan wel geld voor krijgen van het Rijk. Twee adviesorganen adviseren dat aan staatssecretaris Van den Burg. Volgens het advies is de opvang van asielzoekers structureel niet goed geregeld. Als er minder mensen opgevangen moeten worden, komt er ook minder geld beschikbaar. Gevolg is dat er steeds nieuwe opvang geregeld moet worden. Het COA blijft dan alleen nog verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers... die weinig kans hebben om in Nederland te mogen blijven. Het Russische leger heeft de derde en laatste brug naar Sevrodonetsk vernietigd... zegt de gouverneur van Lugansk op Telegram. Daardoor zou de evacuatie van burgers niet meer mogelijk zijn. Er is volgens hem nog wel een toegangsweg naar de stad. De inwoners die in de belegerde stad zijn achtergebleven... verblijven daar in extreem moeilijke omstandigheden, schrijft de gouverneur. Het veroveren van de stad zien de Russen als een belangrijke stap... in de verovering van de Donbass. Kim Putters wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Ingewijden bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Vrijdag wordt de voordracht bekrachtigd in de ministerraad. Putters volgt Mariette Hamer op, die ruim zeven jaar de SER heeft geleid. Zelf was Putters negen jaar directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De SER is een van de belangrijkste adviesorganen van de overheid. Het weer vannacht is het helder, het koelt af naar een graad of 8. Morgen zonnig en 20 tot 24 graden. Op de Waddeneilanden is het dan iets frisser.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 Although I have taken the form of Caius Caligula, I am all men as I am no man, and therefore I am a god. I shall wait for the unanimous decision of the Senate, Claudius. All those who say aye, say aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Until the last star falls from the night. Although I have taken the form of Caius Caligula, I am all men as I am no man, and therefore I am a god. I shall wait for the unanimous decision of the Senate, Claudius. All those who say aye, say aye. Aye. Aye! Aye! Aye! Aye! Aye! alweer het tweede uur van Play It Loud. Waar ik jullie nog veel meer filmfragmenten en nummers... waar samples uit deze films werden gebruikt ga voorschotelen. En als uuropener hoorde je natuurlijk de Zweedse death metal band Arch Enemy... met Rise of the Tyrant. Met een intro uit de filmklassieker Caligula uit 1979... met onder andere Malcolm McDowell in de hoofdrol. Het is een historische biografische grindhouse film... die veel erotische en naaktscènes bevat om het blad Penthouse te promoten. De film ontving veel kritieken en had veel problemen tijdens de opnames. Arch Enemy vond deze film de moeite waard om een simpel daarvan in hun nummer Rise of the Tyrant te gebruiken... Het, is, eh, het heeft natuurlijk wel heel veel eh, vet effect. Het nummer staat op het gelijknamige zevende album uitgebracht in 2007. We komen terug bij de altijd populaire oorlogsfilms. En we mogen natuurlijk de filmklassieker Platoon niet vergeten te behandelen. Tevens een van mijn favorieten eh, uit 1986. Met een geweldige jonge sterrencast in de hoofdrol. Denk aan Willem Dafoe, Charlie Sheen, Johnny Depp, Tom Berenger... Forrest Whitaker, Kevin Dillon, Tony Todd en Keith David. Een film die na zoveel jaar nog altijd goed en heftig blijft. De Finse melodieuze death metal band Children of Bottom... is er een van velen die een filmfragment heeft gebruikt... voor hun nummer Needled 24-7. Die ik overigens al eens eerder heb gedraaid in een van mijn eh, uitzendingen. De quote Death, what do you all know about death... komt dus uit deze klassieker. Je hoort eerst een iconische scène uit deze filmklassieker... En daarna hoor je Death eh, Wish. Het nummer Serpent King van God Dethroned. Met, eh, wacht even hoor, dat gaat hier even niet goed met de tekst. je hoort eerst dus even een eh, iconische scène uit deze film. En daarna <laughs> hoor je dus de nummer van Children of Bottom. coordinates you given? You waste a lot of people up there with your fucked up fire mission. You know that? You know that? Ah, shit. Red leg! Red leg! Clipper Bravo 2! Check. you all know about that. Ja, je hoorde dus eh, Children of Bottom met Needled 24-7 van het album Hate Crew Death Roll uit 2003... met de bekende quote uit Platoon als intro, of outro in dit geval. Ook de Zweedse Death Roll Band Entombed gebruikte veel samples van films als intro in de nummers... en noemde zelfs een nummer naar een van de gruwelijkere en bekendste horrorfilms uit de jaren 80. Hellraiser van Cliff Barker met Doug Bradley als Pinhead groeide sinds de release in 1987 uit als een van de bekendste horror-iconen... naast Michael Myers, Freddy Krueger, Jason Voorhees en de bezeten pop Chucky. Genoeg reden voor Antwoord om een nummer te maken met deze film als titel. En dan ook nog een filmsample van te gebruiken. Alsof het een soundtrack is voor de film zelf. Al verscheen de EP Hollow Man wel zes jaar later, namelijk in 1993. Je hoort eerst een iconische scène van deze filmklassieker en daarna het nummer zelf. What the hell is that? nummer Hellraiser van de band Entombed. Dit was een voorproefje op het album wat daarna uitkwam. Clandestine, wat na Left Hand Path het tweede album was van de band. En daarmee de typische Zweedse death metal op de kaart zette echte metal klassieker dus. Wat ook bestempeld mag worden als een klassieker... is het oudere werk van de Nederlandse death en black metal band God Dethroned. En dan met name het album Bloody Blasphemy uit 1999. Wat toch wel het beste is wat de band heeft uitgebracht. Hierop vinden we ook een nummer met een filmsample van het vervolg van Death Wish met Charles Bronson. De eerste film is natuurlijk wel het beste, maar het blijft altijd vermakelijk om te zien hoe architect Paul Kersey het heft in eigen hand neemt om een om de dag dat zijn vrouw wordt vermoord en zijn dochter wordt verkracht. Ehm, de film kreeg in 2018 nog een minder succesvolle remake met Bruce Willis... waarin hij een chirurg speelt. Van God Dethroned hoor je zo het nummer Serpent King... maar eerst natuurlijk de volledige scène waarin de sample van is gebruikt. you're going to meet him. fragment van de filmklassieker Death Wish 2. Het nummer Serpent King van God Throne* met daarin de sample van deze Film. Een heerlijke vette en strakke death metal plaat van deze mannen uit Bijlen in Drenthe. Die alweer sinds 1990 bestaan en nog altijd onvervalste extreme blackened death maken. Misschien wel een van de beste extreme bands die het land rijk is. Er gaat bijna geen uitzending van Play It Loud voorbij. Dat ik geen muziek draai van deze veelzijdige band. Mastodon. Ook nu zal ik weer een plaat van ze gaan draaien. Aangezien ze weer in het thema van vanavond passen. En omdat ze gewoon ontzettend goed zijn. Ze hebben namelijk een sample gebruikt van een van mijn favoriete films films uit de jaren 70. One Flew Over the Cuckoo's Nest. De film gaat over een kruimeldief, meestelijk vertolkt door Jack Nicholson... die zich voordoet als psychiatrisch patiënt... vervolgens in een inrichting terechtkomt en daar de boel lekker op stel te zet... tot ongenoegen van de hoofdzuster Ratchet... Een hilarische film van Milos Forman uit 1976. De band Mastodon gebruikte een filmsample in het nummer Shadows That Move... wat staat op het verzamelalbum Call of the Mastodon uit 2002... en oorspronkelijk staat op een EP Life's Blood uit 2001. Deze oorspronkelijke versie ga ik voor jullie draaien... met daarvoor uiteraard een random scene uit deze klassieke film. Scandal, who's pitching the opener? Dedication time. This is the a queen. time, ah, I'm a queen. Medication. Hey, Billy. Getting it in here real hard on, thank you. Uh, excuse me, miss. Do you think it might be possible to turn that music down so maybe a couple of the boys could talk? That music is for everyone, Mr. McMurphy. Yeah, I know, but you think we might ease it down a little bit so maybe the boys didn't have to shout? Huh? What you probably don't realize is that we have a lot of old men on this ward who couldn't hear the music if we turned it lower. That music is all they have. Your hand is staining my window. Sorry, ma'am. All right. Sorry. Mr. McMurphy, huh? your medication. What's in the horse pill? It's just medicine. It's good for you. Yeah, but I don't like the idea of taking something if I don't know what it is. Don't get upset, Mr. McMurphy. I'm not getting upset, Miss Pilbo. It's just that I don't want anyone to try and slip me Peter. You know what I mean? Murphy doesn't want to take his medication orally. I'm sure we can arrange that he can have it some other way. But I don't think you'd like it, Mr. McMurphy. You'd like it, wouldn't you? Well, Give it to me. Good. Mm. Mm. I'm talking about my life. Very I can't good. seem to get that through to you. I'm not just talking about one person, I'm talking about everybody. I'm talking about form. I'm talking about content. I'm talking about interrelationships. I'm talking about God, the devil, hell, heaven. Do you understand? Finally! draaiden voor jullie de band Mastodon met het heerlijke Shadows That Move. Daarin hoorden we een geluidsfragment uit de film One Flew Over the Cuckoo's Nest... met rollen van Jack Nicholson, Danny DeVito, Brad Dourif en Christopher Lloyd. Als je hem nog niet gezien hebt, dan moet je deze film zeker gaan zien. De volgende film is meteen een heel ander genre, maar niet minder goed. Al haalt hij het niveau natuurlijk niet van de vorige. Dat is ook niet te vergelijken met de vorige. Ook qua muziek komen we aan bij een ander genre, namelijk dat van Biohazard. Voor het nummer Punishment gebruikten ze heel toepasselijk een sample uit de film The Punisher. Met Dolph Lundgren, niet die andere versie uit 2004. Deze versie kwam uit in 1989 en was gebaseerd op een Marvel comic karakter. En dus, zoals gezegd, in 2004 kwam er een reboot met Thomas Jane. Je hoort uiteraard eerst een scène uit deze actiefilm... en daarna natuurlijk Punishment van Biohazard. Dat staat op het album Urban Discipline uit 1992. Let him be. What happened to your family wasn't supposed to. If I could undo it, I would, but I can't. I swear this on the life of my son, Thomas Anthony. I want him back. I can't do it myself, or I would. I need you, Castle. I'll give you anything you want. I'll do anything you wish. Say something. Fuck you. Let me put it another way. for a life. I'm not gonna ask you twice, Castle. Uh, uh, okay. Okay, I'll do it. But understand. When this is over, you're dead. een stukje uit de film The Punisher met Dolph Lundgren uit 1989. De band Biohazard met Punishment. En die hebben de sample gebruikt natuurlijk uit de film. Voordat het tweede uur er alweer op zit... heb ik natuurlijk nog eh, drie nummers voor jullie... en uiteraard drie bijbehorende filmfragmenten. Allereerst gaan we door naar de eh, vervolg van de eerder behandelde horrorklassieker Hellraiser. En die ook veel gebruikt is in de metalmuziek. En hm, en die, eh, met name death metal vooral eh, is dat eh, gebruikt. Zo ook de Belgische grindcore band Aborted... die zeker drie van hun oudere nummers samples heeft gebruikt van dit horrorvervolg. Van het debuutalbum Engineering the Death uit 2001... ga ik het nummer met de gezellige titel Nailed Through Her Cunt draaien. Maar eerst hoor je natuurlijk een scène uit deze horrorfilm. Een hele korte ditmaal. Kirsty, you have surprisingly good taste in men. They didn't tell you, did they, Kirsty? They changed the rules of the fairy tale. I'm no longer just the wicked stepmother. Now I'm the evil queen. So come on. No! Take your best shot, Snow White. Suffering, legendary, even in hell. Je hoorde Aborted met Nailed Through Her Cunt uit het altijd gezellige België. Aborted is een van de eh, grote liefhebbers van horrorfilms... gezien de altijd brute albumcovers en titels van hun nummers. Voor liefhebbers van brute grindcore dus geschikt. Liefhebbers van de Zweedse death metal komen met het volgende nummer ook aan hun trekken... dankzij de mannen van Grave. Met het nummer Worth the Wait openen ze hun vierde album Hating Life... dat uitkwam in 1996. Het nummer begint met een fragment uit de science fiction klassieker Robocop... van Paul Verhoeven die in 1987 verscheen en een groot kastsucces werd. Paul Weller speelt hierin de hoofdrol als agent... die werd neergeschoten door een criminele bende... en terugkeert als Robocop. Je hoort de fragmenten deze film met uiteraard het nummer van Grave aansluitend. En daarna heb ik er nog één voor jullie voordat ik afsluit. Hey man, what you reading in there? <laughs> you a college boy or something? Huh? I bet you think you're pretty smart, huh? Think you could outsmart a bullet? What do you say we find out, huh? I'm talking to you. What do you say? Huh? Huh? I'm talking to you! Drop it! Dead or alive, you are coming with me. I know you dead. We killed you. We killed you. We killed you. de laatste van de avond draaide ik de band Grave met Worth the Wait... met een sample uit de klassieker Robocop. Dan zijn we aangenomen aan het allerlaatste nummer van deze allereerste uitzending van Play It Loud... na mijn 3,5 week of 4 weken afwezigheid. Zoals jullie gewend zijn, eh, sluit ik altijd hard af... Maar dat is vanavond niet helemaal van toepassing... aangezien ik vrijwel alleen maar alleen hele harde nummers gedraaid heb. We sluiten de avond af met de Finse black metal band Impaled Nazarene... die met Hate van het album Ugra Karma uit 1993... Eh, eh, komen. Eh, zij kozen voor een sample van de film in de eh, Name of the Rose met Sean Connery uit 1986, geregisseerd door Jean-Jacques Arnaud. je hoort een scène uit deze film waarin Peelt Nazarene weer een stukje uit heeft gesampled voor het nummer Heet. Bedankt voor het luisteren en ik hoop dat jullie net zoals ik weer hebben genoten. Slaap lekker en hopelijk tot volgende week weer met een ander thema. Why did you kill them? Why? I don't know. Why? Because you were inspired by the devil? Yes. That's it. I was inspired by the devil. I am inspired by the devil! Agabek! Lucifer! I summon you, lords of hell! Oh, the shepherd has done his duty and the infected sheep must now be consigned to the purifying flames.